Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Burgemeester Krikke van Den Haag heeft op Oudjaarsdag... persoonlijk toestemming gegeven voor het ontsteken van de vreugdevuren... in Duindorp en Scheveningen. Dat zei ze tijdens het debat over de vonkenregen... die door de vuren was ontstaan. De driehoek van OM, politie en burgemeesters kwam op de ochtend van 31 december bij elkaar... nadat was geconstateerd dat de stapels hoger waren dan afgesproken. En Krikke besloot vervolgens de veiligheidszones rond de stapels uit te breiden... omdat die zouden kunnen omvallen. Het haar dat is gevonden in de 110 meter diepe put bij Malaga... blijkt van de vermiste Spaanse peuter Julen te zijn. Dat zegt een lokale bestuurder. Het jongetje van twee zou al drie dagen vastzitten in het gat. Reddingswerkers die troffen het haar aan in de put. En ze denken dat de peuter erg diep vastzit. En de reddingsactie gaat nog altijd door. Naast het gat waar de jongen in zou zijn gevallen worden tunnels gegraven. Verwacht wordt dat het diepste gedeelte van de put binnen maximaal twee dagen wordt bereikt. Na de aanslag op een hotelcomplex in de Keniaanse hoofdstad Nairobi... worden nog zeker 50 mensen vermist. Er zijn zeker 14 doden gevallen. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf gisteren op in het complex... waar toeristen zich al schietend, eh, terroristen excuus, zich alschietend schietend een weg naar binnen vochten. En daar verschansten ze zich. Pas vanochtend na 19 uur waren alle aanvallers gedood. De terreurbeweging Al-Shabaab heeft verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. En voetbalanalist Wim Kieft gaat naar Talpa. Hij zat voordat hij eh, ruim twee jaar geleden naar Ziggo ging... aan tafel bij Voetbal Insight. En Wilfred Gené, René van der Gijp en Johan Derksen... die maken nu het voetbalprogramma Veronica Insight op Veronica. Dat is ook onderdeel van Talpa. Het weer nog, te trekken regenbuien over het land. Vannacht koelt het af tot een graad of drie. Morgen periode met zon, maar ook af en toe buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op woensdag. In de regio Noord-Holland staan de files met de meeste vertraging op de A9... Amstelveen richting Den Helder. Tussen Akersloot en Heilo 10 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag... voor knopen te Nieuwe meer 10 minuten. Op de A10 Oost richting Amersfoort... voor knopend afrit Watergasmeer 10 minuten vertraging.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 come along with me and put your mind at ease. Less conversation, a little more action. All this ain't satisfaction in me. A little more a little less a little less fight, a little more spark. open up your heart, and satisfy me, satisfy me, baby.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 About five, six strippers trying to work for a buck. Then I took one girl outside with me. Her name was Lonnie. She went to junior high with me. I said, Why you up in there dancing for cash? I guess a whole lot's changed since I seen you last. She said, What would you do if the son was at home? Crying all alone on the bedroom floor. Cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money. baby. That's no excuse to be living all crazy. Then she looked me right square in the eye and said, Every day I wake up hoping to die. She said, God, I know about pain, cuz me and my sister ran away so my daddy couldn't rape us. Before I was a teenager, I done been through more. This shit you can't even relate to. What would you do if the sun was at home? record, yo. Stop the record. Yo, shorty, you ain't gotta be going out like this, man. Hold up. What would you do? Get up on my feet and let go of every excuse. What would you do? Cause I wouldn't want my baby to go through what I went through. Come on, what would you do? Get up on my feet and stop making tired excuses. What would you do? Girl, I know if my mother can do it, baby, you can do it. What would you do if the sun was at home? son was at home, crying all alone on the bedroom floor cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money and his daddy's gone. Somewhere smoking rock now, in and out of lockdown. I ain't got a job now. So for you, this is just a good time, but for me, this is what I call life. Come on. What would you do if the son was at home? Crying all alone on the bedroom floor cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little you, this is just a good time.